10 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Je getekend over troostmeisjes. Premier Abe zal excuses aanbieden aan de vrouwen... en er komt een fonds waarin Japan enkele miljoenen euro's stort. Tijdens de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog... moesten Zuid-Koreaanse vrouwen als prostituee dienen voor Japanse militairen. De bewoners van de ingestorte flat in Drachten kunnen voorlopig niet naar huis... Een aantal mensen werd gisteravond laat geëvacueerd toen een explosie in een appartement veel schade aanrichtte. Enkele uren later stortte het middengedeelte van het gebouw helemaal in. Bij de explosie raakte één bewoner gewond. Er zijn speculaties dat er gas is ontploft of vuurwerk. Na drie jaar is er een principeakkoord voor een nieuwe supermarkt-CAO. De 260.000 werknemers krijgen een loonsverhoging van 5 De grens voor jeugdloon gaat een jaar omlaag naar 22. De toeslagen voor werkende avonduren verdwijnen. De vakbond CNV moet het akkoord nog wel goedkeuren. In China heeft een topambtenaar zelfmoord gepleegd. Hij sprong van het dak van een gebouw. De man wordt in verband gebracht met de dodelijke aardverschuiving in de zuidelijke stad Shenzhen. Zijn afdeling moest toezicht houden op bouwplaatsen. Door zware regenval stortte een berg met zand en bouwafval in... en werden tientallen gebouwen bedolven onder de modder. Er zijn nog maar twee doden geborgen. 70 mensen worden nog vermist. En Stevie Wright, de zanger van de Easy Beats, is overleden. In 1966 had de Australische band een internationale hit met Friday on My Mind. Het werd in 2001 uitgeroepen als beste Australische nummer ooit. Wright kampt al jaren met alcohol- en drugsverslavingen. Hij was 68 jaar. Het weer nog, geregeld zon bij een graad of 12. Morgen in het westen wat regen, in het oosten zon. Dan wordt het een graad of 10. En woensdag wordt het overal zonnig. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad op de A28 Zwolle richting Amersfoort...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 En alvast voor de nieuwjaarsduik. Zeewatertemperatuur zo rond en nabij de 9 graden. Dus het gaat een warm badje worden zo op 1 eh, januari 2016 denk ik zo. Derde en laatste uur eh, van eh, dit programma. Daarin natuurlijk heel veel lekkere kerstmuziek gezelligheid op de Zandvoorts Radio. We maken ons op voor het eh, kerstdiner, Tweede kerstdag, wederom weer eh, zwaar aan het eten. En dan mocht je met voorbereidingen bezig eh, zijn daarvan. Heel veel succes. En hou de radio aan op CFM, want ik heb nog wat kerstplaten voor je in petto, hoor. Waaronder deze van Band Aids en Do They Know It's Christmas. It's Christmas time. There's no need to be afraid. Christmas time, we let in light and we banish it. nou het mooie is, je kan vandaag de hele dag de radio op CFM houden. Om lekkere kerstmuziek te horen en natuurlijk ook de winterse 50. Want die gaan we vanavond vanaf 7 eh, uur weer uitzenden tot 11 eh, uur. En tussen 5 en 7 tijdens het kerstdiner. Twee uur lang non-stop muziek, de mooiste kerstmuziek.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 Derde kerstdag, morgenavond. Lauro en Hardy, de vinyljaren top 40 live. Verzorgd door collega Ruud Jansen. Vorige week zonder hem op de woensdag bij CFM. De 40 beste vinylplaten van het afgelopen jaar uit het eh, programma De Vinyljaren. En dat doen we morgen nog eventjes over daar bij Café Laurel en Hardy. Jawel. We gaan eens even omhoog kijken. Doe samen met Nick en Simon. Na een lange val klim jij weer uit de dam is all wordt een keerpunt aangedaan. toch de single van Nick en Simon. En de vinyljaren top 40 morgen dus eh, bij Laura en Hardy. Vanaf 5 uur ben je van harte welkom. be and they'll just waiting for new. And while they're chasing. We'll be dancing in the dust, cause dat was Here For You. Lekkere dansbare muziek zo op tweede kerstdag 2015. En het is kerst en dat betekent ook weer tijd voor een kerstplaatje.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 Hoorde het uh, zojuist in dit programma van ijsmeester Leo Miesenbeek. Ja, de ijsbaan die is inmiddels eh, gesloten. Hè? Die was tot 4 uur vanmiddag open. Iedereen gaat lekker aan het kerstdiner, dus hij is bij deze vanaf nu gesloten. Maar niet getreurd, morgen is iedereen weer eh, van harte welkom... vanaf 11 eh, uur morgenochtend tot maar liefst 9 uur morgenavond. Dus morgen weer voldoende ijspret op derde kerstdag hier in eh, Zalvoort. Het is inmiddels half vijf tijd voor het dier van de week. En deze week hebben we in de aanbieding Bandit. Bandit is een vrolijke jonge hond van anderhalf jaar jong. Hij is sterk en heeft duidelijke leiding nodig. Hij zoekt vooral bij kinderen graag de grens op. En met katten en kleine hondjes kan hij het niet zo best vinden. Deze grote jongen kan ook niet traplopen trouwens. Daarom zoekt Bennett een thuis zonder kinderen, katten, kleine hondjes en natuurlijk ook de trappen. Bennett kan goed alleen zijn en luistert naar redelijk naar commando's. Hij is eh, erg eh, mensgericht en graag gaat, gaat graag met de baas mee uit. Bennett zoekt een baas die sterk in zijn schoenen staat... ervaring heeft met honden en hem regelmatig wil knuffelen... want daar is hij helemaal gek op. Bent u dit? Kom dan snel langs bij het Kennen met Dieren thuis... om kennis te maken met deze grote vriendelijke reus. Hij wacht al op u. En waar eh, bevindt uh, Bandit zich? Nou, Dierenthuis Kennemerland aan de Keesomstraat nummer 5. Voor meer informatie belt u 023 13888, 023 5713888. Of ga inderdaad tijdens de openingstijden langs bij het Kennemer Dierenthuis...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 Hey, dat heb je zo'n grote platenbak met uh, kerstsingels. Dan ben je in één keer die foute kerstplaat weer kwijt. Jammer, jammer, jammer, jammer, jammer. Want die had ik zo graag willen draaien. Nou, mocht ik hem nog eh, tegenkomen zo eh, voor vijf uur...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 Zet je radio onder de kerstboom, en zet hem op DFM. Nou, dan gaan we eens even naar eh, de jaren 80 met Whitney Houston. Hier is I'm Your Baby Tonight. But you're making me feel I can do, I can do anything. betreft een van de betere platen van deze Whitney Houston. Je hoorde I'm Your Baby Tonight. Dat allemaal op eh, tweede kerstdag 2015. Het is inmiddels trouwens, als ik op de klok kijk, kwart voor vijf. Normaal gesproken krijg je dan het eh, gedicht van de dag van ons. Eh, maar ja, ik heb dit keer gekozen voor een heel zielig kerstverhaal. Het is zo zielig, maar hij mag zeker niet ontbreken zo tijdens de kerstdagen. Deze plaat van Joep van het Hek. Hier is je nog een keer met Flappy.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 We we al het record hè, met de weer. Het weer op eh, eerste kerstdag 2015. De warmste temperatuur ooit. En dat gebeurde ook weer vandaag. Tweede kerstdag ook weer de warmste temperatuur met een graad of 14. Ja, dat eh, brengt mij even bij eh, de witte kerst, hè. Wanneer is het nou voor het laatst geweest dat wij een witte kerst hadden? Nou, kan je alweer vijf jaar terug in de tijd gaan. 2010 dat was de laatste witte kerst die we gehad hebben, ja. En dan zijn er remedies en dan gaan mensen plaatjes maken... en dan gaan ze zingen van Let It Snow. En dan hopen dat het gaat werken. Ja, wie weet, misschien volgend jaar, we wachten het gewoon af. In ieder geval zie ik Gloria Esther van en Let It Snow. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Nee, dat zit er niet in. Jorge Clark Estefan en Let It Snow. Zo, het programma van vandaag zit er alweer op. Dank aan eh, Mark Orte. hij eh, presenteerde de eerste twee uur eh, met mij mee... maar zit inmiddels waarschijnlijk al aan een lekker kerstdiner. Heerlijk eet smakelijk, Mark. En uiteraard alle luisteraars ook die op dit moment al eh, richting het kerstdiner gaan. Eet smakelijk. Maak er een hele gezellige en mooie avond van. En zo dadelijk eh, na vijf uur non-stop kerstmuziek. Dus de radio kan gewoon aanblijven op CFM, hè? ook tijdens het kerstdiner. Alleen maar kerstmuziek zo dadelijk vanaf uh, vijf uur. En dan non-stop ook, hè? Zonder slapgouden tussendoor. Gewoon lekker genieten van de hits uit het heden en verleden op het gebied van kerst. En dan om 7 eh, uur gaat gebeuren. De lijst die door 150 radiozenders wordt uitgezonden in Nederland en België. We hebben het over de winterse eh, 50. Ook CFM zendt hem uit, waaronder eh, vanavond. Vanaf 7 uur tot 11 uur. Dan hoor je de 50 beste winterse hits van het afgelopen jaar. Samengesteld door de luisteraars van die radiostations uit Nederland en België. En dan morgen kan je weer genieten van uh, ijsprets op de ijsbaan in Zandvoort. Vanaf uh, eh, 11 uur morgenochtend ben je daar weer van harte welkom. En morgenavond trouwens, niet vergeten hè, vanaf 5 uur. De vernieuwjaren top 40 bij Lauro en Hardy. Nou, ik zeg een hele fijne tweede kerstavond. Bedankt voor het luisteren. En dan eh, volgende week uh, dan ben ik er weer. En alvast uh, de beste wensen voor het nieuwe jaar. Hè? Gelukkig nieuwjaar, want ja, er zit een week er alweer op. En dan uh, zaterdag, dan ben ik er weer samen met uh, eh, Albert-Jan. Als hij weer terug is uit Spanje, moet je maar afwachten. Dus oké, okay, bedankt voor het luisteren en een fijne zaterdagavond.